Volgens de Unie komt dat doordat ze van de Tweede Kamer geen studenten meer mogen werven in het buitenland. Maar er is nog iets, zeggen ze. Dat de boodschap die de afgelopen periode van Nederland uitgaat... wij zijn niet meer geïnteresseerd in het aantrekken van eh, internationaal talent... Ehm, dat die eh, op veel plekken buiten Nederland eh, goed is overgekomen. Universiteiten zijn bang dat er minder geld in het laadje komt... door de daling van het aantal internationale studenten. Ook Nederlandse studenten zouden daar last van kunnen krijgen, waarschuwen ze. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd is eindelijk van zijn Amerikaanse tak af. Vier jaar geleden werd het bedrijf Grubhub voor veel geld overgenomen, maar dat bleek een dikke miskoop. De concurrentie van andere Amerikaanse bezorgdiensten zoals DoorDash en Uber Eats was gewoon te groot. Thuisbezorgd legde destijds miljarden neer voor Grubhub, vertelt Nick van de economieredactie. Dat is nog maar 600 miljoen wat ze nu overhouden. En dan moet je er nog de schulden ervan aftrekken. En als je dan kijkt van welk bedrag komt er daadwerkelijk binnen bij uh, Just Eat Takeaway... dan is dat nog 50 miljoen van die oorspronkelijke 6,5 miljard... die ze er ooit voor uitgetrokken hebben. Echt eh, een hele pijnlijke zaak eh, voor dit bedrijf. En dat was even schrikken voor Carolien uit Hoorn. Ze keek dit weekend naar het tv-programma Even Tot Hier... en zag opeens zichzelf voorbij komen. Eerder die week was ze geïnterviewd door regiozender NH over de blokker. Ze vertelde toen dat ze naar een deurmat was gaan kijken... maar was geschrokken van de prijs en naar een andere zaak zou gaan. Even tot hier maakte er een lied over. Ze ging naar binnen voor een mat, mat, mat. Maar van naar buiten zonder mat, mat, mat. <laughs> Kijk dan. Ik vond het wel erg komisch eigenlijk. Dit is nou de beruchte deurmat bij de Action voor 6 euro ja, helemaal niet verwacht dat ik eigenlijk een tv-beroemdheid zou worden. Ja, Caroline wordt sinds dit weekend ook om de haverklap herkend op straat. Lekker weer wel om op straat te lopen. Bewolkt, maar droog. 12 graden in het noorden, 10 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Slotervaart 3 kilometer, 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 ook nog een file Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette.